Zegt verslaggever Wilma Borgman. Ja, dat is nog lang niet af. Eh, we horen nog steeds bij, van iedereen bij de deur daar op het Binnenhof... dat er goede gesprekken zijn over de inhoud. Maar over het wie met wie is het nog ingewikkeld. Vorige week vroeg informateur Hamer ook al om extra tijd. En ook volgende week wil ze doorpraten met een aantal partijen. De festivalzomer kan doorgaan, maar de politievakbond ziet een festival nog niet voor zich. Ze zijn bang dat er te weinig agenten zijn om de boel in goede banen te leiden. De zorgen worden volgende week bij het Veiligheidsberaad met de burgemeesters besproken. Deze week zijn in Rotterdam 38 mensen opgepakt die verdacht worden van fraude via WhatsApp. Ze lieten criminelen hun bankrekening gebruiken om geld door te sluizen. De criminelen deden zich dan via WhatsApp voor als familielid of vriend dat dringend geld nodig heeft. De politie denkt snel nog meer mensen op te kunnen pakken. Zo'n 16.000 supporters zijn bij de eerste wedstrijd van het EK in Rome. Die wordt zo gespeeld tussen Italië en Turkije. Correspondent Mustafa Margadi is erbij. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het is een tijd geleden dat ik voor het laatst hier ben geweest in het stadion met mensen. Eh, en het voelt toch wel <laughs> weer heel sfeervol. Dat de Turken eh, heel erg eh, enthousiast zijn. De Italianen natuurlijk ook. Dus eh, ja, jullie zeiden het al, die zijn heel erg passievol. Dus ze weten toch met z'n 15.900 aardig wat zweep creëren. Over een uurtje is de aftrap. En dan nog het weer. Vanavond wat bewolkt. Morgen eerst grijs, maar later zonnig. Maximaal 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog altijd file op de A4 Amsterdam-Den Haag.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 But say my baby, no day to me bad. Put your heart inside my time, one try, be mine this time. Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lied, you already know I'll be, be honest.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 En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal zo meer. leven. Maar zag niet wat je had verwacht. En hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, en jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn. Het moment. Jij bent zoveel sterker dan je denkt.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 Ha, I hear a boom and shout out. Koffie, Boss Koffie, get back you flea infest mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. B-I-O. Two Eddie cows calling them canine. Hey, B-I-O. but they tell me, hey man, it's part of the party. You put a woman in front and a man behind. I heard a woman shout out, Who let the dogs out? Who, who, who, who, who? there's nothing if it don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it.